Mark Hokker met het NOS Journaal. Mexico is gisteravond opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Zeker 224 mensen zijn omgekomen. De beving had een kracht van 7,1. Het epicentrum lag op ruim 100 kilometer afstand van Mexico-stad. Tientallen gebouwen daar zijn ingestort door de beving, ook een schoolgebouw. Het is de tweede zware aardbeving in Mexico in korte tijd. De manier waarop in Nederland plastic wordt ingezameld en gerecycled levert nauwelijks milieuwinst op. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Veel van het plastic is van te lage kwaliteit om te recyclen, het wordt opgeslagen en het risico bestaat dat het wordt verbrand. En de recycling van het overgebleven plastic levert maar een kleine vermindering van de CO2-uitstoot op. De overheid zou volgens de onderzoekers beter de statiegeldregeling kunnen uitbreiden. De hoogovens in IJmuiden krijgen een nieuwe eigenaar. Tata Steel gaat samenwerken met het Duitse ThyssenKrupp. De bedrijven voegen hun Europese activiteiten samen en het hoofdkantoor komt in Amsterdam. wordt al meer dan een jaar gepraat over samenwerking tussen de bedrijven. De vakbonden zijn kritisch. Zij vrezen dat de onderzoeksafdeling naar Duitsland wordt verplaatst. Orkaan Maria is nu bijna bij de Amerikaanse Maagdeneilanden. Daarna is Puerto Rico aan de beurt. De autoriteiten daar waarschuwen de bewoners om een veilig heenkomen te zoeken. De orkaan is al van de hoogste categorie. Er zijn windvlagen gemeten van 280 km per uur. Gisteren raasde Maria langs Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De schade daar lijkt mee te vallen. De orkaan bleef op ongeveer 100 kilometer afstand. De Britse politie heeft een derde verdachte opgepakt in verband met de bom die deels ontplofte in de Londense metro vorige week. Bij die deels mislukte aanslag raakten 30 mensen gewond. De verdachte is een man van 25. Zaterdag werden al twee andere mannen opgepakt en zij zitten nog steeds vast. Het weer, hier en daar valt een bui. In het zuiden is het lokaal mistig. In de loop van de middag trekken de meeste buien het land uit... en schijnt ook af en toe de zon. Het wordt een graad of 17. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu 14 files. Over het algemeen valt het wel mee met eh, de drukte. Zo staan er bijvoorbeeld rondom Utrecht eh, nu nauwelijks tot geen files. Wel problemen bij Gouda. Op de A20-hoek van Holland-Gouda staat namelijk tussen Krooswijk en Moordrecht 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel een uur. Je kan nog steeds het beste omrijden via Den Haag. Op de A12 richting Den Haag staat voor het knooppunt Gouwen 5 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Dan op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.